Mark Visser met het NOS-journaal. In Den Haag duren de onderhandelingen over het begrotingsakkoord nog altijd voort. In een pauze kort voor middernacht zei minister De Jager van Financiën dat het de bedoeling is om er vannacht uit te komen. De Jager onderhandelt sinds gisterochtend met VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie over de uitwerking van het begrotingsakkoord. De jager blijft optimistisch en wees erop dat het bij dit soort onderhandelingen altijd nachtwerk wordt. Vandaag wil de jager verslag uitbrengen in de ministerraad. En ook is het de bedoeling het akkoord naar het Centraal Planbureau te sturen voor een doorrekening. In Tilburg zijn vier jongens opgepakt die betrokken zouden zijn bij een aanranding van een meisje van 14. Gisteravond stond het tv-programma Po-nieuws een internetfilmpje uit waarop te zien was dat het meisje wordt aangerand. Verdachten zijn twee jongens van 13 en 15 en een van 16 jaar oud. Ze komen allemaal uit Tilburg. Vandaag sprak de politie met meisjes op het filmpje en haar verklaring was aanleiding om de zaak van het OM voor te leggen. De politieke jongerenbeweging G500 wil zich actief gaan bemoeien met de Tweede Kamerverkiezingen. Onder de naam Oranje Pak wil de beweging vernieuwing, hervorming en idealen op de Haagse politieke agenda zetten. G500 heeft zich bij de oprichting van Oranje Pak laten inspireren door het fenomeen Super PAC in de Verenigde Staten. Dat is een burgerinitiatief dat niet verbonden is met een politieke partij, maar via reclame wel invloed probeert uit te oefenen op de verkiezingen. Oprichters hopen voor de zomer minimaal een half miljoen in te zamelen. Het weer. Vannacht nog enkele buien.